Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie wil meer middelen bij de aanpak van terreur en zware criminelen. Politievakbond ACP wil dat minister Opstelten onderzoekt... of de geweldsinstructie moet worden aangepast. Vanwege de terreur in Parijs wil de politie sneller met gepast geweld kunnen reageren. Eerder vandaag zei de VVD dat agenten beter bewapend moeten worden als zij bepaalde objecten en gebouwen bewaken tegen aanslagen. Volgens fractievoorzitter Zeilstra zijn agenten met een pistool kansloos tegen een terrorist met een machinegeweer. De politie heeft vier jongens opgepakt in het onderzoek naar de afgebrande basisscholen in Uden. Ze zijn 14, 15 en 16 jaar oud. De jongens worden ervan verdacht op Oudejaarsdag in de buurt van de scholen vuurwerk te hebben afgestoken. Ze zouden met vuurwerk een ruit van de school hebben vernield. Of de jongens ook verantwoordelijk zijn voor de brand wordt nog onderzocht. Ze zitten voorlopig vast en worden verhoord. Studenten hebben een legerkazerne in Mexico bestormd. Ze beschuldigen de militairen van medeplichtigheid aan de verdwijning van 43 studenten vorig jaar september. Op de kazerne kwam het tot een veldslag waarbij militairen werden bekogeld met stenen en flessen. Er zijn aanwijzingen dat de vermiste studenten zijn verbrand in crematoria van het leger. De huizenmarkt is vorige maand verder aangetrokken. Het hypothekendatanetwerk kreeg vorige maand bijna 29.000 nieuwe hypotheekaanvragen te verwerken. Dat is 50% meer dan het jaar daarvoor. Het was het hoogste aantal aanvragen dat de organisatie ooit kreeg. In de Oekraïense regio Donetsk zijn zeker 10 buspassagiers gedood. Dertien mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten reed een bus langs op het moment dat een militaire controlepost onder vuur werd genomen. Het leger zegt dat Russische separatisten in het gebied achter de aanval zitten, maar zij ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn. Het weer, het is wisselvallig. Ook morgen geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt dan ongeveer 5 graden. Donderdag kan het aan de kust gaan stormen. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is toch nog een drukke avondspits geworden, drukker dan gebruikelijk. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge, 8 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg, 7. De A9 Diemen-Alkmaar tussen Knoop het Hodendrecht en Aalsmeer, 7 kilometer. En verderop voor het Rotterpolderplein nog eens 9. Op de A10 Zuid tussen Knop het Watergraafsmeer en knoop het Nieuwe Meer 7. Maar alle rijstroken zijn weer open daar. De A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 6 kilometer. En richting Den Haag bij Zevenhuizen 5. A15 Rotterdam-Europort bij Spijkenisse 5. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6 kilometer. A27 Utrecht-Almere tussen het Rijnsweert en Beeldhoven 6.